Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij twee kerken zijn journalisten aangevallen. Zij waren daar om verslag te doen van kerkdiensten die ondanks corona gewoon fysiek doorgingen in plaats van digitaal. Op Urk werd een verslaggever van Poont aangereden met een auto en in Krimpen aan den IJssel werd een verslaggever van Rijnmond in zijn buik getrapt. Onze eigen NOS-verslaggever sprak met een omstander. Ik vind het gewoon stom niemand doet er wat aan. Die man die wordt daar ook uh, gemapt en zo. En die politie die staat ernaar te kijken. Dan denk ik van, maar deze kerk is altijd al in opstand geweest hoor. Met van alles en nog wat. De kerk in Krimpen heeft sorry gezegd en er is iemand opgepakt. Bij protesten in Wit-Rusland tegen president Lukashenko zijn gisteren zeker 245 demonstranten opgepakt, zeggen mensenrechtenorganisaties. Tegenstanders willen een nieuwe protestgolf aanwakkeren, net als afgelopen zomer. Toen gingen honderdduizenden mensen na de verkiezingen de straat op omdat ze Lukashenko weg willen hebben. Die aantallen lijken dit keer niet gelukt, zegt correspondent Iris de Graaf. En we kunnen dit keer ook moeilijk volgen. Veel journalisten die zijn opgepakt, zijn in de cel gegooid. Eh, lokale media is echt monddood gemaakt. In Antwerpen heeft de politie gisteravond 450 boetes uitgeschreven bij een illegale straatrace. Honderden mensen stonden op een groot parkeerterrein. Er werd niet alleen geraced, ook konden bezoekers elkaars auto checken, maar daarbij werd niet gelet op de coronaregels. Als je fiets stuk is en je naar de fietsmaker gaat om om hem te laten maken... zou het zomaar eens kunnen dat hij je niet kan helpen. Want er is een groot tekort aan fietsonderdelen... omdat de fabrieken in Azië vorig jaar dicht zijn geweest vanwege het coronavirus. Ook bij fietsenmaker Ger loopt het spaak door corona. Ja, dat heeft eh, de, productie natuurlijk heel erg in de, in de war geschopt. Maar door de vraag is er ook nog een keer een productieachterstand gekomen. Sporten in een sportschool of, of in, in een afgesloten ruimte is niet meer mogelijk. En fietsen gaf dat toch wel. Veel fabrieken in Azië zijn inmiddels weer open, maar na een half jaar dicht te zijn is de schade lastig in te halen. Het vastgelopen containerschip in het Suezkanaal, waar waarschijnlijk ook fietsonderdelen op liggen, helpt daar ook niet bij. Het weer nog, in het noorden nog wat regen, op de meeste plaatsen droog en de zon komt er af en toe door. Het waait aardig en het is 10 tot 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB.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 On the plane, scared as hell that I got look like Emmett Till. She was with me before the deal. She been trying to be mine. She a Delta, so she been throwing that dynasty sign. No use me trying to be lying. I've been trying to be signed. Trying to be a millionaire. How I use two lifelines. In the same hospital where Biggie Smalls died. The doctor said I had blood clots, but I ain't Jamaican man. Story on MTV and I ain't trying to make a band. I swear this right here, history in the making, man. I really apologize to everyone right now if, if it's unclear at all, man. They got my mouth wired shut for like, I don't know, the doctor said like six weeks. You know, he had reconstruct, I had reconstructive surgery on my jaw. I looked in the mirror, half of my jaw was in the back of my mouth, man. I couldn't believe it. But I'm still here for y'all right now, man. This is what I got to say right here, though yeah. Turn me up, yeah. Uh. What if somebody from the shadow was ill? Got a deal on the hottest rap label around. But he wasn't talking about coke and birds, it was more like spoken word. Except he's really putting it down. And he explained the story about how blacks came from glory and what we need to do in a game. Good dude, bad night, right place, wrong time, in the blink of an eye. His whole life changed. If you could feel how my face felt, you would know how Mace felt. Thank God I ain't too cool for the safe belt. I swear swear to God, drive a two on a two? I got a lawyer for the case to keep us in my safe. Safe, my dogs couldn't tell if I, I look like Tom Cruise on Vanilla Sky. It was televised. It's been an accident like Geico. The God I was burned up like Pepsi did Michael. I must got an angel, cause look how death missed his ass. Unbreakable, what you thought they call me Mr. Glass? Look back on my life like the ghost of Christmas past. Toys at Russ where I used to spend that Christmas cash. And I still won't grow up. I'm a grown ass kid. Swear I should be locked up for stupid that I did, but I'm a champion. So I turn tragedy to triumph. Make music that's fire. Spit my soul through the wire. You know what I'm saying? When the doctor told me I had a um, I was gonna have to have a plate in my chin.